Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De storing in mei, waardoor enkelbanddragers tijdelijk buiten beeld van de meldkamer waren, was de derde dit jaar. In april en januari weigerde het systeem ook, schrijft minister Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. De storing van vorige maand was de ergste, omdat alle ruim 700 enkelbanddragers een etmaal van de radar waren. 80 mensen werden uit voorzorg vastgezet. Eén drager saboteerde de band, die werd een dag later aangehouden. Een oud VN-diplomaat is door een rechtbank in Nepal schuldig bevonden aan misbruik van minderjarigen. Het is een Canadees van 62. Hij werkte voor de VN en de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook zette hij zich in voor arme kinderen in Afrika en Azië. De politie kwam hem op het spoor door een tip van onderzoekers van hulporganisatie Terre des In april vorig jaar deed de politie een inval in zijn woning en op dat moment waren er twee minderjarige jongens op zijn kamer. De Canadees, de loopt kans op een gevangenisstraf van meer dan tien jaar. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de vergadering van de Tweede Kamer verstoord. Tien demonstranten riepen vanaf de publieke tribune leuzen en ontrolde spandoeken met teksten als de tijd dringt. Demonstreren in de Tweede Kamer is niet toegestaan. Ze zijn verwijderd. Oud-staatssecretaris Harbers is opnieuw beëdigd als Kamerlid voor de VVD. Voordat hij toetrad tot het kabinet zat hij ook al in de Tweede Kamer... en hij trad af als staatssecretaris voor Vreemdelingenzaken... omdat de Tweede Kamer onder zijn verantwoordelijkheid verkeerd was geïnformeerd... over meldingen van ernstige misdrijven door asielzoekers. Harbers wordt opgevolgd door partijgenoot Ankie Broekers-Knol. Zij was tot vorige week voorzitter van de Eerste Kamer. Ankie Broekers is 72 jaar en daarmee de oudste staatssecretaris ooit benoemd. Het weer. Vanuit het zuiden neemt de kans op buien toe. Vanavond, vannacht en morgen ook buien. Morgen ook met kans op onweer. In de loop van de dag wordt het dan wel wat minder. Het is morgen 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht 4 eh, kilometer file tussen Breukelen en Maarsen. Op de A4 Amsterdam Den Haag 23 kilometer tussen Knoopendhoek en Dorp. De weg is vrij, maar de vertraging is nog flink. Op de A8 Zaandam Amsterdam bij Knopend Zaandam naar de A7 richting Hoorn is een spoedreparatie. De verbindingsweg is dicht. Naar verwachting tot het eind van de avond. Bestemmingsverkeer kan keren via af- en toerit Zaanstad-Zuid.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 I mean, I'm funny, and me Letters on the sky Burning in your eyes You look at me, babe I wanna catch on fire dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze.